12 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Eerste Kamer wil dat Nederland bijdraagt aan de kosten voor het herstel van de fontein in Rome... die door Feyenoord-hooligans ernstig is beschadigd. Senatoren van VVD, PvdA en D66 noemen de vernielingen een schande. Op verschillende plaatsen in het land zijn acties begonnen om de Italianen schade vrij te stellen. Het kabinet heeft steun toegezegd aan dit soort burgerinitiatieven. De Senaat vindt een gebaar naar Italië op zijn plaats. Vrijwel alle studenten die vanochtend werden aangehouden bij de ontruiming van het Bungehuis in Amsterdam blijven zeker één nacht in de cel. Van de 47 studenten die werden opgepakt zijn er drie vrijgelaten. De politie zegt dat ze zich als enigen hebben gelegitimeerd. De studenten hoorden bij de groep die het Bungehuis anderhalve week bezet hield. Het is nog niet duidelijk wanneer de overige 44 studenten worden vrijgelaten. De gemeenteraad van Terschelling heeft zich unaniem uitgesproken tegen gasboringen. De raad begrijpt de onrust onder de bevolking en is net als de Waddenvereniging tegen boringen. Nederlandse bedrijf Tulip Oil wil gas gaan winnen in de Noordzee enkele kilometers voor de kust van Terschelling. De raad vindt dat hiervoor geen vergunning mag worden verleend. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen snel opheldering van het kabinet over vermoedelijke omkoping bij de NS. Een consultant zou voor duizenden euro's vertrouwelijke documenten van de NS hebben verkocht aan een Canadese treinfabrikant. De order voor 118 nieuwe sprintertreinen ging uiteindelijk naar een Spaanse treinenbouwer. De NS doet ook zelf onderzoek naar mogelijke omkoping binnen het bedrijf. In de Champions League heeft Barcelona in Engeland met 2-1 van Manchester City gewonnen. De eerste helft bracht Luis Suarez Barcelona met twee doelpunten op voorsprong. Na de rust bracht Sergio Aguero de enige tegentreffer op zijn naam. In de andere achtste finale wedstrijd won Juventus het eerste duel tegen Borussia Dortmund met 2-1. Die stand was al bij rust bereikt. Het weer hier en daar nog een bui, maar ook opklaringen.